Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Door gladheid en wintersweer was de ochtendspits drukker dan normaal. Vooral rond Arnhem, Rotterdam en Den Haag. In Brabant en Limburg geldt tot 12 uur code oranje. Daar kan zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. In Limburg ligt er op sommige plekken al flink wat. In Brabant valt het tot nu toe mee. Volgens Omroep Gelderland zijn er in de provincie daar meerdere auto's van de weg geraakt door de gladheid. Het KNMI waarschuwt de hele ochtend nog voor gladheid in het hele land. De afsluitdijk krijgt een steuntje in de rug. Om ons land te beschermen tegen overstromingen komt er een nieuwe keersluis bij. De grote stalen roldeur van bijna een miljoen kilo wordt vandaag geplaatst. En als een flinke klus, zegt Rijkswaterstaat. Gezien de afmeting is het een eh, bijzondere operatie. Het komt, dit komt niet heel vaak voor. Dus in die zin is het eh, bijzonder eh, en ook een beetje lastig. Maar het is goed voorbereid en ja, we gaan vandaag dit klaren. Over twee uurtjes dan moet de klus klaar zijn. En vanaf volgend jaar wordt de nieuwe sluis ook echt gebruikt. Ziekenhuizen in Maastricht en Veldhoven gaan maagverkleiningen voor kinderen tussen de 13 en 17 jaar aanbieden. Volgens de Volkskrant is het een proef. De gevolgen van zo'n operatie zijn groot. Ze moeten de patiënten de rest van hun leven vitaminepillen slikken en onder controle blijven van een arts. De ziekenhuizen willen het toch mogelijk maken omdat te zware jongeren vaak allemaal gezondheidsproblemen hebben. En basisschoolleerlingen die elke ochtend ontbijt krijgen in de klas... zijn gezonder en kunnen zich beter concentreren. Het is zo'n succes dat een proef met maaltijden op honderden scholen in ons land... nu langer doorloopt en wordt uitgebreid. De organisatie is blij. Er is meer rust, meer ontspanning, eh, meer energie meer plezier. En je ziet zelfs dat de smaken eh, zich aan het ontwikkelen zijn. En dat ze nieuwe smaken uitproberen. Eh, dus uh, eten gemiddeld ook gezonder. Eh, zeggen de scholen. Ook zien ze vaak dat ouders zich meer betrokken voelen bij de school... en ook om hulp durven vragen als ze in de financiële problemen komen. Net weer nog op veel plaatsen dus sneeuw of natte sneeuw, vooral in het zuiden. Vanmiddag dan trekt het weg en breekt af en toe de zon ook door. Het wordt ongeveer 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland is op de A10 Noord in zuidelijke richting, richting de Zeeburger Tunnel een ongeluk gebeurd.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 Hounds begin to howl. Watch out, strange can be Christmas on the prowl If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster driving home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone. 1965 een aantal grote hits met Little Red Rooster, Satisfaction en The Last Time. Play. Triple Play. Triple Play. Vorige week besteedde ik nog aandacht aan de hits uit 1955 en nu zijn we tien jaar verder in 1965. En toen kwamen ook de namen van Boudewijn de Groot, ZZ en de Maskers en Johnny Lyon voor in de hitlijsten. in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze een voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad.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 Instrumentaal was helemaal in tijdens de jaren 50, maar ook in 1965 waren er instrumentale successen voor het trio Helleniek Nini Rosso en Sam de Sham met Hooly greep uit het verleden. Waar de nostalgie van af drijft. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Seekers. De Righteous Brothers versie was een enorme hit, maar werd opgenomen met veel bescheidener verwachtingen. Phil Spector beschouwde het als een albumvuller en bracht het uit als een B-kantje. Tambourine Man veranderde het aanzien van rockmuziek. Het lanceerde de Birds, overtuigde Dylan om elektrisch te gaan en begon de folk-rockbeweging. have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own bird cast your dancing spell my way I promise to go under it Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine jingle jangle morning, I'll come far. Het origineel is van Sam Cooke, maar de Animals zongen het naar de top van de hitlijst in 1965. leverde Jewel Akins een top 10 hit op in het eerste kwartaal van 1965. van toen. In februari 1965 stond de single twee weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. De titel van dit nummer is een toespeling op zwervers en nog eens zwervers, die bekend stonden als ridders van de weg.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 Trailers for sale rent, rooms to let fifty cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, uh, but two hours of pushing broom buys Triple Play, Sterren van Toen. In deze song gaat een man naar Mexico en geniet van het gezelschap van een jonge dame, wiens vriend José een slechte kerel is. Wat zou er mis kunnen gaan? Het verhaal eindigt met hem, die uit het raam ontsnapt. Gelukkig dat hij nog leeft om het verhaal te vertellen. Het nummer is opgebouwd rond een Latijns ritme dat past bij het cantina-thema. Jay and the Americans. In a little cafe was een opkomende platenproducent toen hij Cher een baan bezorgde bij Phil Spector als sessiezangeres. Ze begonnen te daten en trokken in het huis van een manager, waar Bono songs zou schrijven op een piano in de garage. Hij bedacht I Got You Babe en schreef de tekst op een stuk karton. werd gebruikt als de titelsong van de tweede film van de Beatles. De originele titel van het nummer en de film was Eight Arms to Hold You.